melden met het NOS-journaal. Bij een bombardement in de Gazastrook is volgens de Israëlische premier Netanyahu twee weken geleden de hoogste Hamas-leider Mohammed Sinwar gedood. Dat meldt de krant Haaretz. Het leger kan zijn dood volgens de krant niet bevestigen en Hamas heeft niet gereageerd. Mohammed Sinwar is de broer van de eerdere Hamas-leider Yahya Sinwar. Hij was het brein achter de aanslagen van 7 oktober 2023 en werd een jaar later gedood door het Israëlische leger. Zorgorganisatie Serion heeft zes medewerkers ontslagen nadat ze cliënten hadden vernederd. Dat gebeurde op een woongroep voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking in Bodegraven. De medewerkers deelden beelden van de vernedering op Snapchat. Vorige week kwam de zaak aan het licht en werd het zestal al geschorst. Volgens de organisatie is ontslag na onderzoek en een gesprek met de medewerkers de enige juiste stap. Het kabinet doet te weinig aan het oplossen van problemen van verwarde en gevaarlijke mensen. Dat vindt de Tweede Kamer, die daarom wil dat het kabinet binnen een half jaar maatregelen neemt. Er moeten betere woonplekken komen en de informatieuitwisseling tussen hulpinstanties moet beter. De Tweede Kamer wil dat het kabinet geregeld verslag uitbrengt van de voortgang. Het zit de Kamer vooral dwars dat er parlementair onderzoek naar verward gedrag is gedaan... maar dat het kabinet lang niet alle aanbevelingen daaruit heeft overgenomen. ABN AMRO betaalt 14 miljoen euro boete voor een langlopende kwestie met onbetaalde dividendbelasting. De zaak speelde tussen 2009 en 2013 en is een erfenis van Fortis Nederland, de rechtsvoorganger van het huidige ABN AMRO. Klanten werden toen geholpen om via geschuif met aandelen belasting te ontduiken. In een persbericht zegt ABN AMRO dat de huidige bank niet bij deze praktijken betrokken was, maar dat dit een oud dossier is. Het weer, vanavond droog en opklaringen. Vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen gaat het vanuit het westen regenen. In het noorden valt meer dan in het zuiden. Het wordt 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de Noord-Hollandse wegen is de avondspits voorbij. 10 minuten vertraging nog op de N248 vanuit Wieringenwerf naar Schagen... bij de aansluiting met de N9. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Over zijn muziek en al zijn andere muzikale activiteiten. Als eerste nu Guilty All Around van zijn album Days Wrath. been in the good fight like so many did before. He traveled to a foreign land, strangers all around. No dog in this battle, no justice to be found. Once he pulled the trigger, it was easy to ignore. There's is brother that he killed like so many did before. But when the fighting started, he numbed out to the pain. And the night wasn't long enough to sleep away the shame. There's a certain premise, it all just seems so fair. It's just the way they frame it, endorse it with a prayer. But when the war is over and all the battles won, you stand there empty-handed, wondering why you. servitude, don't even doubt the sin. The pride for your country comes from deep within. They'll find a way to scare you, what you tell you're numb. Without you even thinking, you start reaching for your was a young lad going off to war. He was fighting the good fight, a hero he's no more, shamed and ignored as he is homeward bound. The judge and the jury, said guilty all around. We zijn hier eh, te gast eh, in de woonkamer van Mathieu Brandt Met prachtig door de zon verlichte tuin. En Mathieu is een eh, hele bijzondere man om te interviewen, want hij is van vele markten thuis. Ik ken hem sinds 1986. Toen hebben we samen nog opgetreden in het concertgebouw. Ja. Ik zong in het duizendkoppige koor van Jan Korty. Bij de opening van de uitmarkt? Bij de opening van de uitmarkt. En in het vijfstemmig gearrangeerde nummer Bohemian Rhapsody speelde zo. Mathieu de Solo. Aha. Ja. ja, Mathieu Brandt, veelzijdige muzikant. Gitaarleraar geweest, want daar is hij mee gestopt een paar jaar geleden. En heeft toen zijn liefde voor de banjo eh, op de voorgrond geplaatst. Daarnaast heeft hij op het vlak van educatie ook zijn sporen verdiend. Bij de beroemde Amerikaanse gitaarwebsite Truefire. Heeft hij eerst zelf een paar cursussen gemaakt. En naderhand uh, is hij directeur Europa geweest voor Truefire. En heeft toen een aantal eh, prachtige cursussen gemaakt met Europese gitaristen een aantal Nederlanders daaronder. Bijvoorbeeld iemand die een pas hebben geïnterviewd, B.E. Baatmans. Daarnaast is hij componist, tekstschrijver, producer, eh, organisator. En op weg om golfprofessional te worden, maar dat is de sideline. Ja. dat maar. Het leven is te kort. maar. Eh, we gaan gewoon terug bij af, hè? ja. Eh, jouw jeugd, waar ben je geboren? Hoe ben je in de muziek geraakt? Of, hoe, oh, hoe zag je de eerste levensjaren eruit? Ehm, even kijken, waar begin ik? Eh, eh, mijn vader werkte onder andere bij de VARA, was filmregisseur. En, uh, dus ik heb een groot gedeelte van mijn formative years in Hilversum meegemaakt. Later in de buurt van Tilburg. En ik ben eigenlijk op een vrij natuurlijke manier in de muziek geraakt, al wel eh, vrij laat. Eh, mijn, eh, mijn broer was een van mijn en is nog steeds een van mijn grote inspiraties. Speelt ook gitaar in een roll bandje. Ehm, en hij is op zijn 16e of 17e is hij samen met wat vrienden naar, de, naar Bill Kolen gegaan in Tilburg. En heeft in de zaak eh, samen met zijn vriendjes de instrumenten verdeeld. Jij gaat drum spelen, jij gaat bas spelen, jij gaat gitaar spelen. Mijn broer was in eerste instantie de, de, de drummer. Eh, dus die, eh, en wij mochten van, of zij mochten van onze ouders de garage innemen. Dus dat was een echte garageband. En na verloop van tijd is hij naar de gitaar geswitcht. Hij werkte in die tijd en dat maakte dat hij in tegenstelling tot ik die gewoon op school zat, dat hij geld had. En wij luisterden in de tijd, hadden we een eigen disco bovenop zolder gebouwd. En eh, van allerlei toestanden en eh, namen, net zoals heel veel eh, kids in die tijd, namen wij top 40 programma's op. Radio Veronica. Dus dat was een enorme... ja, we waren toen eigenlijk al zeker passief. En hij, dus al vrij snel actief met muziek bezig. Ja. En hij, eh, dus dat bandje dat begon op een gegeven moment eh, te lopen. En ik stond daar een beetje aan de zeilen en dacht van... Goh, dat is eigenlijk wel leuk. Maar ik was met andere dingen bezig, waaronder eh, meisjes. En dat vond ik belangrijker. Ja. later werd die disco met een bar. dus mijn broer die had een eigen bar boven. Dat hadden we op onze 16e, 17e hadden wij al een vol, goed geoutilleerde trouwens bar uh, boven op zolder. Ja. En wij eh, nodigden dus ook mensen uit om daar te komen en muziek te draaien en zo. Dus dat, was een, eh, in passieve zin een, eh, een hele oh, grote invloed. En op een gegeven moment kwam ik op de middelbare school kwam ik met wat vrienden die ook in de muziek zaten of die in bandjes zaten. En ik zag het hele spel daaromheen en wist eigenlijk toen al van, nou dit gaat wel iets worden voor mij. Maar ik wist niet precies wat voor vorm dat zou zijn. En maar heb je nog iets meegekregen van je ouders qua muziek of zo? Eh, nou, dat is inderdaad, als je gaat eh, terugkijken, dan zie je dat eh, de, de, er waren een aantal artiesten die zij op plaat hadden, hadden waaronder Don McLean. En die, die allereerste platen waren een enorme invloed op mij oh, uiteindelijk. En dat, dat was één, was het gitaarspel, wat fenomenaal was. En de tweede was met name de teksten. Ja, en daarvan heb ik later begrepen, of dat is echt ingedaald. Dat is een mhm. enorme inspiratiebron eh, voor mij geweest. En op mijn eerste plaat heb ik ook vijf nummers van hem gecoverd. Eh, omdat ja, daar toch een hele hoop in, eh, in zat. En welk jaar praten we dan? Dan praat je over, zeg maar, nou ja, ik ben van 1961. Dus dan praat je over, zeg maar, tweede, tweede gedeelte jaren 70. oké. Ja. En ik zat op de middelbare school, kwam dus eh, met mensen in aanraking die ook in een bandje zaten. Maar had altijd zoiets van, ah, ik weet niet of dit wat voor mij is. Kon de ingang niet vinden. En was met andere dingen bezig, waaronder eh, computers in het onderwijs. Eh, en eh, dat was eigenlijk in die, tijd werden de eerste schreden daarin eh, gezet. Zeker, jaren tachtig en zo, ja. ja. ja, ja, ja. En op een gegeven moment kreeg ik ook een computertje thuis. En ik dacht van ja, wat moet, ik gaan studeren? Ik ben naar de HIO Informatica gegaan. En heb daar anderhalf jaar gezeten. En vervolgens dacht ik, nou, ik, dat is niks voor mij. Ik, ik moet gaan werken. En toen had ik een, van een eerdere klus die ik bij Malmberg uitgeverij heb gedaan... had ik een hele mooie eh, computer staan. En die was een hoop geld waard in die tijd. En eh, op de dag dat ik begonnen ben eh, met werken, heb ik die computer verkocht. En heb, ik een, heb ik een gitaar gekocht. I can't answer the questions you ask me. I don't know what to say. answers are somewhere lost in the stars when the night is turned to day. But I know if the silence of night could be here, it would drift through my soul and calm all my fear. And I could reach out and draw you so near to me. touch me and warm me, and I will lie still. And all that you ask me to give you, I will. One living moment we'll have for our own. A brief flash of time that we spent on alone. But you ask me for nothing and give what you can. And we're wrapped in a pillow of sleep once again my memory drifts through the universe, when we are one, closely we're falling through time. born in the silence of space, always in motion, yet always in place. And all things will change, yet remain what they are. And far will be near, and near will be far. And the ages will darken and blend into time. And all that is poetry will no longer rhyme. But our moment together is forever sublime. For the time has arrived when we must understand that we're lost in a void on this sad speck of sand. Nobody knows where we are, no one cares. And the tears that we shed in the dark no one shares And the madmen who plunder this world for their fame Have forgotten that no one remembers their name But time and the universe are always the same closely ik eh, heb eh, les genomen eh, toen, want ik dacht van nou, ik, ik wil hier wel iets mee, maar ik, ik, moet wel, uh, mijn akoestische gitaar, ik moet wel even wat lessen nemen. En toen heb ik les genomen bij Martin Hutchinson, uitstekende docent, Ierse gitarist die inmiddels al een aantal jaren en nog steeds in Nederland woont. En ook zijn eigen fantastische carrière ja. heeft. En, dus eh, heb je het geleerd eigenlijk? Eh, eh, nou, ik ben, ja. Ik, was, door een aantal mensen was ik eigenlijk vooral geraakt door akoestische bluesmuziek. neem, John, neem John Lee Hooker met name. Ja. Dus de, de, en, die... Ehm, eh, die was ongelooflijk inspirerend daarin. Ik had een enorme contact daarmee. Een soort feel van ik wil wat met die muziek. Ja. En Martin eh, heeft ook een hele grote achtergrond in blues en aanverwanten. Ehm, en die, eh, die was dus, zette mij heel goed op weg daarin. En wat voor gitaar had je toen? Ik had een alfa gitaar Overigens, ik meen Nederlandse bouw. En dat was een van de meest... Later kwam ik erachter eh, eh, ik heb er drie jaar op gespeeld of zoiets dergelijks. Eh, en ik, op een gegeven moment wilde ik ook elektrisch gaan spelen. Wilde ik die akoestische gitaar inruilen. Ging naar Den Haag, die gitaarzak die daar zat. Servaas? Servaas, ja. ja. De man met die stofjas. ja, ah. ja. En daar ging ik naar binnen en ik dacht, ik wilde die gitaar inruilen. Hij deed de koffer open en deed hem gelijk weer dicht. En hij zei, ik geef je 50 gulden voor de koffer. Oh, <laughs> voor de koffer. en toen liet hij zien waarom dat was. Want hij pakte die gitaar op en hij zei van... en draaide hem zo om. Kijk eens naar die nek. En die had een enorme actie. Wat het, het spelen op gitaar ontzettend lastig maakt. Ja. Dus ik had mij die drie jaar daardoorheen lopen worstelen. Eh, en hij draaide zo die nek om en zei... ja, die, die hals is afgebroken geweest. En die hebben ze gerepareerd. Maar hoe hebben ze dat gedaan? Letterlijk met bizonkit <laughs> dus daar zat een hele... En ik had er nog nooit echt op gekeken, Maar daar zat dus een rand van bizonkit omheen. Dus nou, eh, goed, daarna heb ik, eh, ben ik daar wat meer op gaan letten. <laughs> nou, misschien is het wel goed om eh, op die manier te beginnen. Met een moeilijke gitaar. Hè? Het maakte het leven daarna een stuk makkelijker. Ja, dat geloof ik ook inderdaad, ja. ja. Maar even over je muziek. Je zei, eh, je bent eh, akoestische blues, hè? Ja, dat was de eh, eerste ingang. Wat voor nummer kunnen we daarbij draaien? Ehm, Heb je die lijst gezien? ja? van Johnny ja, Hooker alles. Uh, ja, in, van je eigen vooral. van, van mijzelf ja, Van jezelf, ja. Ja, ja daar zou je denk ik het beste Train Took My Girl. Oké, ja. ja, doen we die. Maar dan zijn we al eigenlijk een eh, op pad. Want eh, er zijn daarna een aantal andere fases Kijk, eh, Train Took My Girl is ernstig beïnvloed door Kelly Joe Phelps. En uh, Kelly Joe en ook Harry Saxioni waren enorme invloeden op mij. En daar, dan praat je over guitar pyrotechnics. Dat is echt ingewikkeld, snel, harmonisch ingewikkeld. en vaak op een enorm tempo. Eh, en ehm, bij het maken van een eerste plaat, en dan praten we dan fast forward, eh, waren dat een aantal stijlen, muziekstijlen, mhm. eh, ehm, die ik uit mijn systeem moest krijgen. Van, dat moet je gewoon eerst eens even neerleggen van dit is waar ik over ga, dit is wat, wat mij heeft beïnvloed, voordat je tot je eigen stem komt. standing on the corner with my head hanging down. I was crying. Hear me crying. Hear me crying. Train took my girl away from town. Ashes to ashes and dust to dust. Show me the woman that I can trust. I am crying. Hear me crying. Hear me crying. Train took my girl away from town. the train would wreck Kill the engineer and break the fireman's neck Wish to the Lord that the train would turn around Bring back my baby to this here town I am crying Hear me crying Lord, hear me crying Train took my girl away from town heading for the west. There goes the baby that I love the best. Smoke clouds are falling down from the sky. Oh, my girl, won't you tell me why? Tell me why. Tell me why. Tell me why. my girl dat zo? Ja, je moet eerst alle stijlen gedaan hebben voordat je je eigen stijl hebt. ik kan alleen maar zeggen dat het voor mij zo werkt. Eh, bij alle andere gitaristen zullen ongetwijfeld zeggen van... nee, nee, nee je moet gelijk je identiteit eh, doen wat je leuk vindt. Eh, waar je door bezeten bent. Ik ben meer iemand van... Nou, eens eens kijken wat er voor Klopt de rest nog... dat hier gitaristen? Ja, ik moet zeggen dat ik het nooit zo serieus heb opgevat als Mathieu. Nee, ja. ja. Dus, maar... Piet? <laughs> Ja, ik heb nooit eh, cd's gemaakt. Wel een beetje gitaar gespeeld. Maar wat Mathieu zegt, het is heel, uh, ik denk heel erg persoonlijk per individu bepaald. En, eh, Het is wel, als je, ja, je hebt het over een soort artiestenkunstenaarschap, om het deftig te zeggen. Die, die hebben vaak wel een heel goed gevoel hoe ze zich verhouden tot hun eigen werk wat ze wanneer moeten doen. Zoiets bedoel je ook, hè? Wanneer, Dus dat, daar kan ik wel iets bij, bij voorstellen, ja. Het is in, in, het vinden van je eigen stem. Ja. Eh, ben je altijd op zoek naar je ecosysteem, de mensen die je beïnvloeden. Eh, we staan niet solo en alleen in, in wat we doen, maar worden beïnvloed door anderen en beïnvloeden ook weer anderen. En in dat hele spel eh, heb ik blijkbaar, en dat is een onderdeel van je persoonlijkheid, toch meer in allereerste instantie een soort afwachtende houding, lerende houding. Waar praten we hier over? Ja, ja, En dan pas daarna, en dat is ja, ik ben pas vanaf mijn veertigste soms zeggen echt platen gaan maken. Oh, En dat is ook omdat ik, eh, en ik heb daarvoor wel studiowerk en allerlei andere dingen gedaan, mhm. maar het was voor mij toch vooral belangrijk om eerst eh, die stem te vinden voordat je met die stem naar buiten komt. Het is het warmlopen, in de, wat je in de topsport eh, warmlopen zou noemen. Ja. En dan daarna ja, echt zou gaan. ik zeggen, uh, eh, speel wat je leuk vindt inderdaad. Ja. Misschien ja. meer vanuit je plezier nou, er zijn wat theorieën over, met name over talent. Van, je hebt snel talent en je hebt langzaam talent. Uh, Snel talent, dat zijn de mensen die eh, snel opkomen en waarschijnlijk ook en dan een ding hebben gevonden. En daardoor anderen eh, beïnvloeden. En dan zie je dat het lastiger is voor hun later om, ik wil ze dan niet allemaal per se one-trick ponies noemen, maar, maar meer van, van dit, is, dit is je stijl. En omdat ik toch een beetje een alleseter ben, merkte ik dat eh, ook, want je eh, luistert naar jazz, heb heel veel jazz gespeeld. Eh, ik heb fusion dingen, singer-songwriter dingen, blues dingen, rock dingen, noem maar op. Het zijn allemaal zaken die van invloed zijn. En, bij, en, ik merkte ook, ja, ik ben pas op mijn 22e, 23e begonnen met spelen. Dus dat merk je dat je dan ook voelt dat je eigenlijk altijd een beetje een achterstand hebt. Eh, in de zin van, ja, je, hebt niet meer die dexterity eh, die eh, jongere kinderen hebben. Van, oké die snelheid en zo misschien of ja, zo. Ja. En, los daarvan, als je kijkt naar je persoonlijkheid. Ik ben een, iemand ehm, die met name in de tweede orde reageert. Ik ben een afwachtende uh, luisterende persoon. Ah, en dus dat maakt dat ik dat het formuleren van datgene wat je uiteindelijk in je muziek in je kunst wil doen, dat, dat ik daar toch ook wat een afwachtende houding. Eh, Geen gêne of zo? Eh? nee, dat niet per se. Nee. nee. ik was wel ook in gesprekken wel duidelijk van dit is waar ik denk dat het over gaat. ja. Eh, maar wat daarbij ook wel komt, en dat is, dat is nog steeds eigenlijk aan de hand, is dat ik wel vind dat als je Americana maakt, want mhm. dat is denk ik hoe je mijn muziek kan definiëren, dat je ook concurreert met Amerikaanse en Engelse artiesten. concurreren in, in vriendelijke zin van het woord. En dat de kwaliteit die je daarbij wilt brengen, eh, dat je je daardoor kan laten inspireren door al die andere mensen, maar moet proberen met al je vaardigheden die je hebt, mhm. om ook op dat niveau te functioneren. Okay. Dus da teksten, die zal je bij mij niet vinden. Nee, nee. Eh, dus jij vindt het wel heel belangrijk eh, hoe ze jou zien of zo. Ja. Je kan natuurlijk ook zeggen, nou, ik speel gewoon wat ik leuk vind en de rest kan me niet schelen. Dat eh, zal in een live situatie zal dat misschien wel zo zijn. Ja. En daar kom je op een gegeven moment wel toe. Weet je, dat als je de, de 40 dik gepasseerd bent, dat je denkt, ja, het, maakt ja, jammer, eh, het, maakt, mij niet, allemaal, niet zoveel uit. Eh, maar als het gaat om het maken van platen, dus dingen die een vorm van eeuwigheidswaarde zouden kunnen hebben, is dat daar het beste van het beste nog niet goed genoeg is. Nee, oké. Dus dat, vind je heel belangrijk. Ja, ja. ik vind dat, ja. en eh, dat is ook wel een gedeelte van mijn kritiek met wat ik eh, in, eh, in Nederland op dat niveau aantref. Mhm. Dat ik denk, goh, ga eens even een kwartiertje langer zitten en verzin eens iets origineels. Dus met name als het om teksten gaat of ehm, oh, Klopt. bepaalde vormen van argumenten dat ik denk dat wij nog een hele hoop te leren hebben van het beste van het beste in Amerika. So. al eh, toen jij eh, gitaarles nam? Eh, nee, nee, ik ben pas begonnen. Dat was in 1984. had ik, of even kijken. Nee, 83 ben ik met gitaarles begonnen. 1984 verhuisde ik naar Amsterdam. En in 85 ben ik bij een bandje in de muziekpakhuis terechtgekomen. Dat waren eigenlijk leersettingen, zou je kunnen zeggen. En dat was popmuziek en jazz. dus al alle, alle, de eerste vormen van bebop. En eh, later, eh, vrij snel begon ik eh, ook zelf bandjes te organiseren. En dat is eigenlijk wel de crux. Want die, die, dat organiseren van een bandje bij elkaar... Mhm. dat is wel wat ik, waar ik toen mee begonnen ben. Dus het waren ook vooral mijn bands waar ik in speelde. Ja, vroeger was het misschien makkelijker. En tegenwoordig horen we heel vaak nou... Elke muzikant speelt in meerdere bandjes eigenlijk, hè? Ja, vroeger was het, ja, denk ik, je speelde in één bandje en dat was het maar. Ja, en dat probeer je dan ja. Eh, eh, eh, op de markt te zetten tussen ja. aanhalingstekens. Ja. maar ja, nu is dat in ieder geval om ervan te eten, dat is vrijwel onmogelijk. Toch wel, ja. Ja, dat je, ik denk dat je in Nederland in de popmuziek misschien 500 man hebt die daar echt van kunnen eten. Dus je moet er wat naast doen eigenlijk. Ja, of slim trouw. Ja. <laughs> ik trouw. Dat is altijd een goede, eh, goede tip natuurlijk. <laughs> ja. nou, ik, ik, zie natuurlijk heel veel ook jonge muzikanten. Die heb ik ook in de loop van de tijden gezien. En eh, ja, het is niet handig om eh, een, met een stel te zijn als je met een stel wil zijn. waarvan beide in de kunst zitten. Dat is, een, dat is een, een heel moeilijk leven. Ja, ja, ja. ja, vroeger was het makkelijker met die bijstand en zo, hè? Ja, ja ik heb, eh, ik heb veel mensen daar, oh. <laughs> zullen we zeggen, eh, eh, langs zien schuren. En ik zal geen namen noemen, maar uh, alhoewel een aantal van hun zijn niet meer onder ons. Maar ja, die, god wat kennen we, de BKR hadden we het in ja, de BKR, ja, ja, klopt, ook de muziek, En allerlei poppodia en jeugdcentra die werden, de grond in werden gesubsidieerd. En ja, <laughs> ook wel leuke, leuke tijden, toch? Maar je eerste plaatje die je kocht of die je kreeg. Dat is altijd ook leuk om te weten. Ja. Hè? Ja. Dat zegt iets over je invloeden en zo. Ja, dat, eh, dat, weet ik zelfs nog precies. Want van mijn allereerste salaris van, eh, eh, bij, bij Edeke dan praten we over juli 1983... ging ik naar ik meen dat het de Quantumhallen was of iets van die strekking. En daar hadden ze een, eh, een, platenafdeling en daar heb ik vijf LP's gekocht, kan ik me nog herinneren. En van één, één van die LP's, die heb ik nog steeds, die staat boven. En dat is een, eh, een bluesplaat die mij heel sterk heeft beïnvloed. En dat was een eh, plaat van een producent, ik ben zijn naam kwijt. Het was een Duitse producent die een aantal eh, Amerikaanse artiesten, bluesartiesten, naar Europa had gehaald. En dat had opgenomen. En daar stonden mensen als Johnny Hooker, Brownie McGee, Muddy Waters, die stonden daarop. En dat was eh, Sonny Boy Williams. En het was ja, ongelooflijk inspirerend. Ja. Dus akoestische, akoestische blues. Dat was toch wel in het begin inderdaad. Ja, jaren 20, jaren 30. ja. ja. En daarna dus de, de, de, mensen die dat hadden overleefd en die er nog waren, zoals Mississippi John Hurt, die waren, of tenminste die is eh, geloof ik 63 overleden. Eh, die, eh, maar die hebben, ja, die hebben mij enorm oh, beïnvloed. Maar dat was al een beetje richting Americana, denk ik, hè? Hm? Zeker, ja, want dat zie je ook daar. Kijk, mensen wel eens vergeten dat, zeker uit die periode, van ook, ook die mensen die maakten muziek, die tussen aanhalingstekens mhm. commercieel was. Namelijk uh, zorgde, ervoor zorgde dat ze hun rekeningen konden betalen. En dat ze keken naar hun publiek. Ja, wat was dat publiek? Dat publiek vond die muziek leuk. Dus dan ging je die muziek spelen. Ja. ja. En dat was dan in, in Amerika praat je dan over inderdaad. Eh, mensen die vanuit het zuiden van de Verenigde Staten op allerlei manieren naar het noorden gingen. Dus naar eh, Chicago en Detroit. ja. En daar proberen om met, door live te spelen en soms door platen te maken. Mhm. Eh, om daar geld mee te verdienen. Ja, ja. Want is Amerika een groot in Nederland? Ja, ja. ja, toch wel? Ja, sinds de laatste tijd misschien. Nou, je, je zou kunnen zeggen... Kijk, Amerikaan is natuurlijk een soort uh, samenraapsel van allerlei verschillende stijlen, zou je kunnen zeggen. Blues, country, folk, singer-songwriter, et cetera. Soms met wat, eh, wat eh, jazz-invloeden zelfs. En een zeer groot gedeelte van die stijlen komt natuurlijk uit Amerika. Hoor. En die heeft dus in allerlei verschillende fases. De okay, rock'n'roll in de jaren 50, blues, begin je, akoestische blues, begin jaren 60. Een beetje een golfbeweging is dat op een gegeven moment toch... heeft dat een vaste domein gevonden in, eh, in Nederland. En heel veel verschillende <clears throat> Amerikaanse, of eh, wat je tegenwoordig als Nederlandse popmuziek hoort. Ja, daar zit gewoon overal zitten daar die Americana tint ah, in. Ik begon het eigenlijk pas te herkennen met Johnny Cash en met Kings. Of, eh, ja. Ja, maar het is, het is al van daarvoor, eigenlijk van de ja, eind jaren 50. En dat kwam dan met, eh, met platen, kwam dat, of LP's kwam dat via boten, letterlijk Nederland binnen. en dan uh, van, van zeemens, zeemannen die dat meenamen uit Amerika. Ja, ongeluk, zelfs in Nederland al. Ja. Ik dacht alleen Liverpool en zo en dat soort maar. Ja, en daarvoor had je natuurlijk ook wel had je, eh, de eh, zeg maar de grote big bands, eh, die dan in, ook in Europa op tour kwamen. En met name die ja. jazzartiesten, die natuurlijk op een gegeven moment in Parijs kwamen. En eh, met name zwarte Amerikanen, die ineens een enorm respect oh, kregen. Ja. After 20 Still, I haven't got a clue. You're shooting, drinking, snorting coke. No one can get through to you. You're in and out of jail. Sold your body on the street. Feeling sorry for yourself. Life's great defeat. children on this world were addicted from the start. You never planned to love them, thought that that was kinda smart. Well, you steal and cheat and break your promise, betray your family. When you're feeling down and out, you ask me for my sympathy. Life ain't easy but you never even tried. The price was just too high. When you bleed, you lie. Through a stolen car without a license, almost killed someone. had your mom pick up the pieces trouble's just begun. I don't think I know you, but a stranger and a junkie. Love will fall on barren ground. That's how deep you've sunk. Life ain't easy. Don't you think I feel the same? Old junkies don't survive when you breathe, you lie of your life for your next fix. Who do you think you're talking to? Not your pimp. Won't get your kicks. Well, I don't have no answers to life's persistent mysteries. All I know is that you screwed up. Live a life in misery. Life ain't easy. It's in the way that you deal wanna get high When you breathe you life, life ain't easy. But don't think that I won't cry when you leave us all behind and say your last goodbye. vooral eh, mensen die uit Indië kwamen of Indonesië kwamen. De Tielman Brothers en zo. Eh, die toch wel eh, de Nederlandse popmuziek groot hebben gemaakt. Ja. Zeker, ja. Ook een enorme invloed geweest. Maar je zou het kunnen zien zonder daar neerbuigend over te doen hoor. Van als invloed via invloed. Dus je, die, oh, okay. ook die rock'n'roll muziek kwam natuurlijk uit Indonesië. Kwam, en veel die Amerikaanse muziek kwam in Eindhoven terecht in de cafés aangebracht door Amerikaanse eh, militairen. Ja, precies. Die een eh, weekendje gingen stappen in Eindhoven. Ja. En wat, Peter Koelewijn, hè? Zeker, ja. En wat je, wat je ook zag is dat het een, een eh, dat heeft ook een enorme invloed gehad, is ehm, American Forces Network, oh, ja. een radiostation in Duitsland, wat ook over de IJzeren Muur enorme invloed heeft gehad. Want oh. wij kennen bijvoorbeeld heel veel, ook in Nederland heel, en, en in Duitsland ook, Tsjechische bluegrass bands. Dan moet je even voorstellen, uh, bluegrass in Tsjechië. Ja. Eh, hoe komt dat? En dat is omdat in, die, in die periode van de IJzeren Gordijn was dat hun toegang naar de muziek. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. En dat zijn trouwens fantastische spelers hoor, uit, uh, uit Tsjechië en Slowakije. En, eh, ik heb er nog nooit van gehoord. Ja. Dus het is echt ook ja, een van die scenes in Nederland, net zoals de rockabilly scene en de rock'n'roll scene, die relatief klein zijn, maar eh, zeer vasthoudend. Er is een fantastisch bluegrass festival nu in Rotterdam elk jaar. En het is al jarenlang, 20, 30 jaar lang, is er een festival in Voorthuizen, een bluegrass festival. en daar komen ze uit alle hoeken van de wereld komen ze daar naartoe. Ja, apart hoor. Ja. Heel interessant. Ja. En, en, een fantastisch niveau van spelers. Eh, eh, wil jij daar ooit zelf terechtkomen op dat festival? Of ben je daar... Eh, nee, want bluegrass is niet mijn ding. Oh, nee. Nee, ik, ik ben met name geïnteresseerd en beïnvloed door de voorlopers van bluegrass. Dus, en dan praat je over inderdaad die muziek die uit het zuiden van Amerika komt. dus zuiden en in het oosten. Dus dan praat je van Mississippi, Louisiana. Zwarte muziek. Zwarte muziek eigenlijk voornamelijk, ja. Maar het is interessant om die invloeden, hè, zoals je dat beschrijft, ook de American Forces eh, broadcast. Ik, heb zelf in Berlijn gewerkt. Tot midden van de jaren 90 hebben die daar actief eh, hun, eh, hun plaatjes gedraaid. En hun, hun geïmporteerde muziek aan, zeg maar, nog een stuk ten oosten van ons geïntroduceerd. Dus het komt, ja, wat je zegt, van alle kanten of via via krijg je dan... Eh, dat, je, dat ook zelfs uit Duitsland toch wel vernieuwende dingen zijn eh, gekomen. Absoluut. en, en daar hun eigen, soms hun eigen stijl van hebben gemaakt. En eh, dat is enorm van invloed geweest. Ja. Maar Radio Veronica is denk ik toch ook wel een hele belangrijke geweest. Hè? Zeker. De zeezenders. De zeezenders, de piratenzenders. Want je zag dat daar toch een soort... Ja, eh, waar luisterde je naar? Zoals eh, het Corrie Brokken en alle <laughs> voorlopers die op de Nederlandse radio kwamen. het spel wat mijn ouders draaiden. Ja. En eh, ja, die jeugd die wilde wat anders. En dat werd wel, wel duidelijk. en dat is de Radio Luxemburg hadden we destijds ook nog. Ja. En wij zaten inderdaad tot elke, elke zaterdag, meen ik, was het Radio Luxemburg. Hadden ze een top 40. En dan had, die, had je de top 40 van Veronica Noordzee op vrijdag. Ja, enorm veel invloed. Ja. En de Belgische radio, Guy Mortier. Dat was de enige waar je Little Richard kon horen. Ja. <laughs> toch? Ja. ja, enorm van invloed. Ja. En de punkperiode, even tussendoor. <laughs> nou, dat heeft, heeft voor mij niet zoveel gedaan. Nee. Behalve dan het enige wat ik aan over aan punk en, en post uh, eh, eh, heb overgehaald was, was uh, de police. Nou, die ik, eh, ik een van de. Eh, kijk, in de jaren tachtig is er eh, heel veel verschrikkelijks gebeurd op het gebied van muziek in mijn optiek. het enige wat bij is bijgebleven, of het waren twee dingen. Eén, de elektrische blues in de vorm van Stevie Ray Vaughan. Ehm, en, de police, die. en, en daarna, daarnaast een hele hoop verschrikkelijk Duitse bandjes. En ik weet dat nog niet wat. Maar dat bij de police hadden ze een, een potje een strafpotje, zou ik maar zeggen. Als je per ongeluk een bluesriffje speelde, <laughs> moest je iets in het potje stoppen. <laughs> Zo hebben ze een eigen stijl ontwikkeld. Geweldig, ja. Echt waar, ja. Wat slim Ja, ja, ja. en, en, en ik, ik heb ze gelukkig in de tweede ronde... In de eerste ronde heb ik ze niet live kunnen zien. Oké. Zo gaan we in 2007 en 8 hadden ze hun, uh, hun uh, eh, reunietour. Toen heb ik ze wel gezien in, eh, in de arena. En het was fenomenaal. Ja. ja. Echt eh, eh, misschien zelfs wel beter dan wat het was. Ja. Zeker, ja, ik heb ook stukken daarvan gezien. Op YouTube is dat nog terug te vinden. Geweldig goede ex. Ja. In, in, in hun nadagen, ja. Dat is echt, eh, Ongelooflijk goed. Ook zeer van invloed geweest. Ik, minder muzikaal, omdat dat op een dusdanig niveau zich plaatsvindt en met, speelt. En dat je een, dus echt een bepaalde mhm. richting daarin hebt. Dat kan inspirerend zijn, maar niet eh, niet om te kopiëren, Niet om daar iets mee te doen. Okay. Dat klinkt heel simpel. Hè? Ze zijn met z'n drieën. Nou, eh, nou, het oh, zijn drie, wel, wel drie supertalenten. Dat is natuurlijk een eh, overbodig om dat te zeggen. Maar de gitarist is me even ontschoten. Daar die Summers. Summers. die Summers, ja. Ja, ja. en, en, unieke stijl ook. Ja, en ik denk dat dat, dat het is. De bepaald soort slimmigheid in alle onderdelen van de muziek. En met talent erbij, gecombineerd met een hele duidelijke richting daarin... En, en inderdaad ook heel veel controverse. Want je, je ziet dat eh, met name bij de laatste platen. Dat, eh, dat was meer ruzie dan... Eh, maar daar kwam fantastische muziek uit. Maar de stem is natuurlijk ook heel belangrijk geweest. Ook eh, ja, trouwens even wel een van de eh, meer interessante benaderingen, meer uit eh, zeg maar, hoe, hoe muziek werkt. als je, Sting is iemand die heel hoog kan zingen. Mhm. En de meeste zangers, mannen, die zitten in zeg maar, de tenorrange. En die, als je dan naar een akoestische gitaar kijkt, dan zit je om en nabij in dezelfde range. Ah, dus dat betekent dat die eigenlijk altijd om aandacht aan het vechten zijn in het ah, okay. auditieve, ja? auditieve spectrum op het moment dat je daar hoger gaat zitten, dan krijg je een soort spanning eruit, maar ja, ook, er zit een soort schifting in. En dat maakt dat die, eh, dat, eh, met name teksten en dergelijke, dat die veel beter aankomen. Dus dat is iets waar ik zelf ook enorm mee heb gestruggeld. Eh, in de zin van dat heel veel... nou, iemand als Bartjan heeft dat ook. Jan Baartmans. En heel veel gitaristen, Leo Kortke, noem maar op. Mensen die erbij zingen, die die struggelen daarmee. En die, ehm, eh, die moeten dus die twee dingen op elkaar laten werken. Eh, bij, voor een, ehm, even voor de, de, de duidelijkheid. Als je een gitaar neemt en je speelt de laagst klinkende snaar open, dan krijg je een E-noot. En ook de hoogst klinkende snaar, mhm. als je die open speelt, is een E-noot. Dat is om en nabij het bereik van de mannelijke stem. Oké. en eh, in die laagte klinkt het al helemaal nergens meer naar. De hoogte, daar wil je dan meestal naartoe. Maar dat wordt bij de meeste stemmen, eh, bij, de, meeste mannen en ook bij mij, wordt het een beetje een piepkraakstemmetje. Ja, En ja, dan kom je minder aan. Ja, nooit bij stilgestaan. Nee. nee. een leuk weetje. Ja, een leuk weetje. Ja. Maar ook een logisch weet je inderdaad. Ja, dat het inderdaad met elkaar gaat strijden. En ja, wie wint er dan? Ja. En dat maakt het moeilijker. Ja, het klankbeeld wordt wat je bedoelt. Hè, wordt ja. diverser. Je, je, je kan je stem veel beter positioneren. Tina Turner had het ook. Ja. Soms zo echt dat je gewoon... Ehm, dat je met je hoofdpijn ervan kreeg. Als het te ver, als het te ver door eh, schoot. Dat is een hele... Als het te hoog ging of zo. Ja. Ja. Tonight's the Night, is, is dat een nummer van, hoe heet het Nee, eh, wat ze met Bowie doet. Eh, ja. ja. Maar het is ook, het begin bijvoorbeeld van de eerste plaat van Madonna, die eh, de... Uh, Nile die heeft dat geproduceerd en die heeft dus ooit een interview gegeven wat ik heb gehoord over dat hij die, die plaat inleverde bij de, de platenmaatschappij en die platenmaatschappij zei, wat is dit voor het <laughs> dit is veel te hoog gezongen. Dit kan helemaal niet. Dit past helemaal niet. En Madonna die had erop ge, die toonsoorten daarop gekozen. Omdat zij dit hele fenomeen kende. Zij wilde met haar stem, die laten we eerlijk zijn niet al te sterk is. Eh, wilden ze daar bovenuit komen. en dus was het oh, echt als je daarna gaat luisteren. Nou, het doet pijn in je Maar zij had heel goed door hoe het werkte. ja, ja. ja het, zo te horen heb je jezelf al muziek geleerd eh, eigenlijk. Hè? Je hebt eh, wel eh, gitaarles gehad, maar al dit soort bijkomende aspecten heb je er allemaal uh, ja. zelf Ja, want ik, wilde natuurlijk op een gegeven moment kwam er, uh, jaren tachtig kwam er bij mij van nou, dit zou ik eigenlijk wel voor mijn werk willen doen, want ik vind het zo leuk. Maar ik had ondertussen gewoon een baan. En was daar ook tamelijk succesvol in. En het bedrijf waar ik werkte ging hartstikke goed. Dus op een gegeven moment kwam die keuze van ja, ja, dit is niet meer te doen. Want ik, ik maakte uren die echt bezopen waren. Ik stond om vijf uur s ochtends op om eh, tweeënhalf uur gitaar te spelen. Eh, dan hup in de trein naar Arnhem waar ik werkte. En in de trein je solfège oefeningen doen, dan werken. Dan in de trein terug je theorie doen. En dan vervolgens uh, eh, s'avonds oh. bandjes, repetitie, spelen, spelen, spelen. Ja, dat hou je niet vol, nee. nee. ik had ook nog een relatie in de tijd. Dat heeft, ze, oh. mij niet een dank afgenomen. <laughs> en op een gegeven moment in 1980 88 eh, kreeg ik eh, ontzettend last van mijn rug. Ik, ik, had een hernia en eh, werd eigenlijk op een zijspoor gerangeerd. En dat was voor mij eigenlijk een punt van, nou, ik ga die switch maken. ik, heb, ik ben toen aan de school waar ik les had, ben ik les gaan geven. Dat kon in de tijd, gelukkig. Ook zonder diploma, omdat het een, een vrije muziekschool was. Dus niet, niet een gesubsidieerde muziekschool. Ja. Dat eh, muziekpakhuis in Amsterdam, waar ik eh, Rick ook eh, mede heb Leer, Ja, En, ehm, Bestaat dat nog? Jazeker. ja, oh ja, bestaat nog. En zeer succesvol. Oh. En, daar, ehm, en toen dacht ik ook van ja, misschien moet ik naar conservatorium gaan doen. Ik heb een paar keer voorop, of wat is het, ehm, toelatingsexamen ja. gedaan. Maar ze hebben me allemaal afgewezen. En uiteindelijk ben ik daar <laughs> heel erg dankbaar voor. En, waarom? Nou, eh, ik heb ooit eens, ik had een leerling, Jan Kramer, die woont hier vlakbij. En eh, die eh, was ook uh, gitarist, dus nu drummer in een hele leuk rock'n'roll bandje. En die zei, die heeft conservatorium gedaan, die zei, je hebt even lang nodig om van een conservatorium af te komen als dat je erop hebt gezeten. Oh, oké. En het vervelende was dat ik in die tijd een aantal docenten had... die hun hele professionele leven aan een conservatorium verbonden waren. Mhm. Dus dat wil zeggen, eh, niet alleen maar als student in eerste instantie, maar daarna vooropleiding starten en dan vervolgens aan het conservatorium zelf gaan lesgeven. En dat wordt een soort, excuus-helemaal incestueus gebeuren. Oké. ja. En ik merkte na verloop van tijd dat, eh, eh, weet je, eh, zeker in die tijd, je praat eind jaren 80, begin jaren 90, er waren nog geen rock- of popopleidingen. De, de, Het was klassiek en jazz. Ja. En dan praat je over bebop jazz, met name Hilversum. En dat uh, is overigens nu opgegaan in het conservatorium Amsterdam. Hm. En dat, daar had ik wel wat mee, maar dat waren ja, no notenpielers. En, ja, ja. en eh, ik, ik merkte dat mijn interesse veel breder lag. En dat, eh, ehm, eh, dat het competitieve wat er in die hoek zat, dat ik daar helemaal niets mee heb. Oké. dat je, je kan muziek maken met één akkoord. En eh, dat had ik Johnny Hooker zien doen. En als je daar niet het juiste respect voor hebt... en daar ook niet in les geeft... in over hoe ongelooflijk ingewikkeld dat kan zijn... dat ene akkoord... <laughs> Eh, dan, eh, dan ben je volgens mij niet juist bezig. Dan ben je met, ben je met sport bezig. Dan ben je met medailles krijgen en ego en alle andere dingen. ja. ja. Dus ik ben eh, ja, in de loop van de jaren, je leest heel veel, je doet heel veel. Je komt met heel veel verschillende muzikanten in aanraking. Met name de afgelopen twintig jaar met eh, mijn werk voor True Fire en, uh, en ander productiewerk. Ja dan, ja, dan weet je er op een gegeven moment iets van. Ja. ja. <laughs> Maar daaraan heeft ik ook bijgedragen dat je nog een tijdje bij het uh, instituut in Boston hebt gestudeerd. Hè? Hoe heet het ook alweer? Berkeley College. Ja. Ja. ja. ja, ik ben in twee periodes ben ik naar Amerika eh, gegaan.